Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. VVD-fractievoorzitter Zijlstra heeft een kogelbrief ontvangen. Hij wordt bedreigd vanwege zijn standpunten in de vluchtelingencrisis. Ik wijk niet voor gekken die mij kogelbrieven sturen, zei Zijlstra na vragen over het verharde politieke klimaat sinds de grote toestroom van vluchtelingen. Vannacht werd in Wormerland de auto van een raadslid in brand gestoken. En die brandstichting heeft mogelijk te maken met de komst van vluchtelingen naar die gemeente. Er is vanavond een bijeenkomst in Wormerland en die gaat gewoon door, zegt de burgemeester. Een bijeenkomst in Harlingen wordt uitgesteld omdat leden van de Nederlandse Volksunie hadden gezegd dat ze komen. Volgens de burgemeester van Harlingen is een gewoon gesprek met bewoners niet meer mogelijk als er NVU-leden bij zijn. Nederlanders denken negatiever over vluchtelingen en de vluchtelingencrisis dan andere Europeanen. Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek in zeven Europese landen. Tweederde van de ondervraagde Nederlanders vindt dat ons land al vol is met migranten en 90% vindt dat de migranten zo snel mogelijk weer weg moeten. Als oplossing voor de crisis noemen de ondervraagden meestal ontwikkelingshulp voor de landen waar de vluchtelingen vandaan komen. Koningin Maxima breekt het staatsbezoek aan China voortijdig af vanwege haar nierbekkenontsteking. Ze komt vanavond terug naar Nederland en zal dan worden opgenomen in het Bronnevo ziekenhuis in Den Haag, meldt de RVD. Koning Willem-Alexander blijft in China en zal het programma van het staatsbezoek vervolgen. Rotterdam staat op nummer 5 van de topsteden in de wereld volgens Lonely Planet. De uitgever van de reisgidsen zegt dat de stad barst van de moderne bouwwerken en de bezoeker veel kunst, toprestaurants en een sfeervol nachtleven biedt. Rotterdam is de enige Nederlandse stad in de top 10 van steden die een reiziger komend jaar zou moeten bezoeken. Het weer, vanavond en vannacht in het noorden helder en kans op mist. Morgen overwegend bewolkt en soms wat regen. In het noorden eerst nog af en toe zon. En het is morgen 12 tot 17 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits. Er staat meer dan 500 kilometer file op de Nederlandse wegen. En daarom beperkingen tot de files met een kwartier of meer vertraging in de Randstad. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Voorthuizen 9 kilometer. De A2 Amsterdam-Utrecht tussen Apkoude en Breukelen 6. Meer dan 20 minuten tijdverlies daar. A7 Zaandam richting Hoorn bij Purmerend Zuid 6. De A10 Zuid zat helemaal vol tussen de afrit IJmuiden en Knap het Watergraafsmeer. 14 kilometer langzaam rijden. A12 Arnhem-Utrecht tussen tussen Driebergen en Knoop het Oude Rijn 12 kilometer. En verderop bij Gouda nog eens 5 na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A15 Europort Gorkum tussen Rotterdam, IJsselmonde en Sliedrecht-West in totaal 13 kilometer file.